Eh, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In de Gazastrook gaat een mysterieuze verlammingsziekte rond. Artsen hebben zo'n 100 mensen gezien bij wie de ademhalingsspieren in no time helemaal verlamd raakten. Sommigen zijn eraan overleden. Ook deze arts maakt zich zorgen, vooral omdat het niet duidelijk is waar de ziekte vandaan komt. Chemische wapens zijn absolute mogelijkheid. We zien dat Israël heel destructieve wapens gebruikt op heel dichtbevolkte gebieden waar burgers wonen. Met vreselijke wonden als gevolg. We zien ook dat Israël nieuwe wapens test op Palestijnen. Om daarna als battletesten door te verkopen aan de rest van de wereld. We weten het simpelweg niet welke wapens Israël precies heeft gebruikt. En of dat een relatie kan hebben met de ziekteuitbraak die wij nu zien. Het is ook moeilijk om onderzoek te doen naar de ziekte... omdat Israël Gaza heeft afgesloten voor veel hulp en hulpverleners. Volgend jaar moet de eerste oplaadpaal voor elektrische boten op zee klaar zijn. Die komt dan te liggen voor de kust van Texel. De ontwikkelaar zegt dat die eerst voor de recreatievaart is... en voor inspectieboten van windparken. Het bedrijf wil de stroom voor de boten gaan opwekken... uit golfbewegingen op zee. In Groot-Brittannië zijn twee reclames van de Zara verboden... omdat de modellen er veel te dun uitzagen. De Britse reclamecodecommissie noemt de advertenties onverantwoordelijk... omdat de vrouwen ongezond lijken. Zara zegt dat de modellen medisch helemaal in orde waren... maar heeft de reclames wel verwijderd. En Feyenoord speelt vanavond zijn eerste officiële wedstrijd van het seizoen. En niet zomaar eentje. Nee, de Rotterdammers nemen het in de derde voorronde van de Champions League op tegen Venerbatje. En dat wordt spannend, denkt commentator Jan Kees van der Kun. Tegen Turkse clubs eh, kan het natuurlijk echt wel beide kanten op. Dat is een competitie vergelijkbaar met de Nederlandse. Feyenoord-Nederlandse topclub, Fenerbahce Turkse topclub. Maar we weten van Mourinho dat hij zijn ploeg eh, niet het uh, voetbal gaat laten spelen. Dat hij de boel gaat traineren. Dat hij vooral het doelpunten wil voorkomen. En dan is het aan Feyenoord om, om ook het hoofd koel cool te houden. En dan zou het over twee wedstrijden wel moeten kunnen. Maar het is echt een gevalletje 50-50. Als het kwartje richting Rotterdam valt, zijn ze er nog niet. Dan moet Feyenoord ook nog in de play-offs winnen om door te gaan naar de groepsfase van de Champions League. Heb ik het hier nog voor je. Het ziet er eh, voor het eerst in tijden weer echt zomers uit vandaag. Het wordt nog niet heel warm, een graad of 23, maar wel volop zonnig in het hele land. ZFM Verkeersinformatie.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 En dat komt gewoon door je Spaanse ogen. Daar komt het door, door je Spaanse ogen. Ja, ja. Blue Spanish eyes Teardrops are falling from your Spanish eyes just adios and not goodbye. eyes will zou niet weten hoe ik hem lief moet hebben. Eh, eh, maar ja, ik ben ook hetero, hè. Dan heb je dat. Als je hetero bent, weet je niet hoe je hem lief moet hebben. I don't know how to love him. man. Ik word zo bang van die man. Ja, Bozura was dat, luisteraars. zangeresje bekend in Nederland uit de jaren 60, 70, schat ik zo in. Hè? Ja, dat was allemaal... En toen was er ook een beetje een kind of hush was er toen in het land. Een beetje kind of hush. Dat weet u misschien nog als u zo oud bent als ik, dan weet u dat. There's a kind of hush over the world. You can hear the sounds of lovers in love. You know what I mean, just the two of us and nobody else inside, and nobody else. And I'm feeling good, just holding you tight. Ja, ja, Lovers in Love. Eh, eh, wie was dit nou? Hoor ik u allemaal discussiëren thuis. Eh, zit u bij het ontbijt? Zit u nog een beetje laat te ontbijten? Zeg maar. u, wie was dit nou weer, The Kind of Hush? Was dat nou uh, Greetje Kouwveld of was dat uh, Ronnie Tober? Nee, dat was niet Greetje Kouwveld. Dat was ook niet Ronnie Tober. Dat was Barry Manilow. Niet gedacht, hè? Ja, was echt Barry Manilow, luisteraars. Nou, eh, wat heb ik nog meer voor u klaarstaan? Eh, de, de Adelaren, de Eagles. Favoriete groep van mij en ik hoop ook eh, voor u. En dan eh, nemen we er in plaats van koffie bij het ontbijt... nemen we voor de verandering eens een keer een tequila sunrise. Stielgitaartje erbij. Zo'n relaxed nummer dit, heerlijk. It's another tequila sunrise Staring slowly across the sky Said goodbye He was just a high working on the dreams he planned to try. The days go by. Every night wasn't just another one. And I couldn't keep from coming on. Been so long. Oh, and it's a hollow feeling when it comes down to dealing friends. It never ends. other me in everything. Wet, wet, wet, not, not, not. Love is all around. gaat in ieder geval voor het programma Duitsdag de Week door. Daar is de liefde all around hoor luisteraars, dat eh, beloof ik u. Dat hou ik ook gestand. En ja, helaas in de wereld uh, waarin we leven is dat helaas een heel ander verhaal. Ik ga u daar niet mee vervelen vanmorgen. Weet u de weg naar San Jose? Can you help me with the way to San Jose? Wow, wow, wow, wow. kom op eh, way to San Jose, I've been away so long I may go wrong and lose my way Do you know the way to San Jose?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 never were. I'm parking cars and pumping gas. I've got lots of friends in San Jose. Oh, do you know the way to San Jose? hmm Can't wait to get back to San Jose. helemaal niet uh, gebruikelijk hoor. Het is not unusual eh, als je de weg af en toe kwijt bent.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 Daar gaan we nu naar luisteren. Tineke Schouten, en die heeft het over roken. Vibe is slecht, roken is slecht. Alhoewel, Tineke... krijg een elke eh, applaus te worden. jullie sigaretten uit allemaal. Even sigaret uitmaken, we lopen brandwachten achter. Oké. Ja, want we hadden het erover. Het is natuurlijk helemaal verkeerd. Je wordt ook gewaarschuwd op de pakjes. Hier staan met grote letters ook weer. Roken is goddelijk. Eh, dodelijk. Sorry. Ja. Nee, maar, maar het is niet goed. Ik ben ook al zo vaak gestopt met roken, weet je wat het is? Ik ben kampioen stoppen met roken. Maar ik hou er altijd drie dagen, drie weken, drie maanden vol. Magische drie. Maar ik heb trouwens wat tips voor mensen die willen stoppen met roken. Ik bedoel, dingen die je niet moet doen bijvoorbeeld. mocht je bijvoorbeeld het plan hebben opgevat om naar een hypnotiseur te gaan... om van het rook af te komen, doe het niet. Het is zonde van je geld. Mijn man en ik hebben dat twee jaar geleden al een keer geprobeerd. Moesten bij die hypnotiseur op de grond gaan liggen in zo'n zaaltje, weet je. We waren nog twee echtparen bij. We kregen geen, geen kleedje of geen matje, niks. Want we moesten zo liggen, We moesten ons één voelen met de aarde. Dus één met het laminaat eigenlijk. En... Ehm, moesten we ons helemaal zien te ontspannen... en moesten we ons gaan voorstellen van die hypnotiseur... dat we op een onbewoond eiland waren zonder sigaretten. Nou, ik zag overal tabaksplanten hoop geld betaald en buiten gelijk weer paf. Nou, bij onze huisarts heb ik ook de deur plat gelopen. Want ik had altijd zo'n kuchje. Weet je, ja, die had ik ook. <laughs> weet je dat? <laughs> weet je dat? En ik dacht, dat komt natuurlijk door het roken. Maar ja, die huisarts kent mij al jaren. Hij zei, mevrouw Schout, hij zei, ik ben gewoon een nerveus type. Hij zegt, u moet eerst eens proberen om helemaal te leren ontspannen. Hij zegt, dan stopt u voorzelf ook wel met roken. Dus ik ben toen speciaal op yoga gegaan om van het roken af te komen. Nou, het enige wat ik toen heb bijgeleerd is dat ik nu ook op mijn kop kan roken. <laughs> Nou, homeopathische artsen ben ik ook geweest. En die zoeken het wat dieper, hè. Die zoeken naar de oorzaken. Er was ook zo'n kerel bij, ik zal nooit vergeten. Die riep, mevrouw Schouten, roken is in wezen een oerbehoefte. Een orale oerbehoefte. U wilt sabbelen eigenlijk in wezen. Op een, op een tepel of een speentje. U heeft waarschijnlijk tekort aan de borst gehangen. Denk ook dat nog, weet je wel. Hij zei, maar gooi acuut die sigaret weg. Het is zo slecht. En neem gewoon iets plaatsvervangends in de mond om op te sabbelen. Maar ja, ik denk, ja, wat moet ik in mijn mond gaan nemen dan? Ja, ik zeg tegen mijn man, ik zeg, heb jij soms een idee? Nou, dat had hij wel. <laughs> Hij zegt, ik weet wel iets wat jou zoet houdt. Ik zeg, ho, zoethout had die homeopaat ook genoemd. Zoethout. Zoethout kun je oeverloos kouwen, er zitten geen calorieën in. Nou, ik heb wat een zoethout weggekauwd in die tijd. Complete boomstronken heb ik verorberd, echt waar. Nou, ik voelde mij schuldig, hè. Want overal werd gewaarschuwd, kappen met kappen, weet je wel. Behoud het groen der aarde. En ik liep door de stad met zo'n tak uit mijn mond. Daarbij, ik ging het zoethout aansteken ook, dus... Uh... Ja, maar, ja, maar ik, ik, ik voel al mezelf, ik sta alweer te smoezen, weet je wel. Dat is, dat is rokers eigen, dat is verslaafde eigen eigenlijk. Je wilt, je wilt uitvluchten zoeken, maar het is natuurlijk beter om te stoppen. Want ze zeggen ook, als je stopt met roken, dan leef je langer. En dat is absoluut waar. Want ik ben nou drie weken geleden weer gestopt. Nou, het lijkt wel een eeuwigheid. dit bedacht, Ik heb een heel moeilijk liedje in deze show. Dat liedje gaat zo ontzettend snel. Word je gek van. Je kunt tussendoor geen ademhalen. En ik zou maar zeggen, dan, zijn het dan behoorlijke coupletten. Hè? Per couplet 18, 16, 18 zinnetjes. 18, nou, hij heeft ze geteld. Dus, en je kunt geen ademhalen tussendoor. Maar ik dacht, kijk, als ik zo'n couplet er nou nog in zich heel uit kan krijgen... zonder tussendoor adem te halen... bedoel, zit zit de nog wel rek in mijn longen. Ik bedoel, daar hebben ze nog niet echt te lijden gehad van het roken van mij. En dan blijkt roken misschien ook helemaal nog niet zo slecht te zijn. Dacht ik. En ik dacht, kijk, als me dat lukt... dan mag ik deze nog even opsteken. dacht ik moet er wat aan doen, ik zou een keertje moeten stoppen. Of ben ik toch een oen, ik heb het al zo vaak bewezen, ik heb het al zo vaak gedaan. Maar dan ga je naar een feestje en begeer dit aan, want ten ene krijg je trekken en een hijsje op een trekje. Je trekt zwart de anderen de peuken uit de bekje en die krijgen dan de pesten en die roepen neem de hele en dan haal je van de slot. En je denkt, mij het Iedereen die kan me wat, ik heb toch nog adem in Leven voor gelukt. een baas voor je de van smoken. Wow, oh, oh, leven vol hoop. Het moest toch niet mogen, als een vis op het doel. had ik naar rook is op lekker bij een kolen met een spatje. Bij een bosje of een taasje of een ditje of een datje. En ik lust op eentje bij de thee of bij de koffie. Maar dan gaat het ongemerkt hard naal je weer een slofje. En de veert op dat moment wel zonder van je centen. Je denkt ik stop wel ergens in de winter of de lente. En als ik te veel gevraagd word om een hoesje of mijn kukkie... loop ik wel gewoon naar buiten, dus heb ik weer een lukkie. Daarmee ziet je zelf nou dat ik adem overal. Maar ik hield niks over, Niks. Jongen, jongen. Als er één stik is het wel genoeg. neem vitamine vitaminekuurtje en in plaats van sigaret wel een dropje of een zuurtje. Maar een half uurtje later voel ik om een vuurtje. Want het rookrappen beheersen, ja, het rookrappen stuurtje. Het is een wezen behoefte aan een tepel of een speentje. Het is een stukje eenzaamheid, zo ellendig in je eentje. En dan roepen alle dokters ook nog, het is ongezond. En dan stop je van een zenuwen de beren in je mond. Er is een grote vlucht, maar ik heb nog altijd lucht. Oh. gered, maar vraag niet hoe. Ik had drie keer zo wat de klaplong. Echt waar. Maar zei, dat kan ik wel flink doen. denk ik, mag hem opsteken. Maar ja, goed, <laughs> je gaat er van hoesten ook, hoor. Ik eigenlijk een sukkel ook. Ga ik zo moeilijk liet lopen doen, je, om, om één zo'n sigaretje op te mogen steken. Ik vind die lekker ook. Hou door. Ja, en je euro's die gaan ook nog eens in, eh, in rook op, hè? Tuurlijk het goud, was dat. Ja. Every flame dies, smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Smoke gets in your eyes. Ja, allemaal de schuld van Tineke Schouten. Moet je roken, joh. Ben je blij van? Ook niet als je bruine, bruine ogen hebt. Ook niet als je een brown-eyed girl bent. skipping and a jumping in the misty morning fog with all oh, our hearts that thumping and you, a brown-eyed girl. you, my brown-eyed girl. And whatever happened to Tuesday and so slow, gone down the transistor radio. Standing in the sunlight laughing, hiding behind a rainbow's wall. Slipping and sliding all along the waterfall with you. my brown-eyed girl. sha la la la la la la la la la la da, just like that. Sha la la la la la la la la la la da, la da. Ach, toen we nog jong waren, luisteraars. Toen we nog jong waren. Weet u toch? together and a young heart shouldn't be afraid and some day while the years have Cliff Richard, The Young Ones. En de High Ho Silver Lining wordt bezongen door Jeff Beck. Ook leuk, toch? Ja, Jeffy, kom op jongen. Rocky. If you think you know how to love me. Motorbike ride in the midday heat. The dust that hung from the desert skies.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 We gaan verder. Eh, kijk op mijn klokje. Nou, negen minuten nog ruim te gaan voor het nieuws weer voorbij komt. Dus we kunnen nog eventjes eh, ons bekommeren om de bloemetjes in de regen. Flowers in the rain. Eh, wie zijn dan de zangers daarvan? Daar moet ik even spieken. Flowers in the rain. nou, ik ga, hem eerst maar even draaien. Dan komen de zangers zo vanzelf voorbij. dat is natuurlijk The Move. De band heet The Move. <laughs> M-O-V-E, Move. Woke up one morning half asleep With all my blankets in a heap And yellow roses scattered all around The time was still approaching For I couldn't stand it anymore So Mary goes upon my time to catch the sight that I was seeing.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 And here Daisy Beach, Friday on my mind. Ja, luisteraars. Ik moet uh, eventjes uh, er tussenuit voor nieuws en reclame. Eh, dus blijf, blijf luisteren naar ZFM Zandvoort. Voor nog een vol uur Duifie zaagt de week door. Tot zo allemaal.